11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Esch in Noord-Brabant heeft de politie vanochtend een man en een vrouw opgepakt... in verband met de dood van een Syrische vluchteling. De Syriër werd in november door een wandelaar brandend gevonden in een bos bij Bokstel. Toen de politie arriveerde was de man overleden. Het nu gearresteerde tweetal zijn de 35-jarige vrouw van het slachtoffer... en een 27-jarige bekende van de familie. Bij aanvallen van de Syrische luchtmacht op een voorstad van Damascus zijn zeker 70 mensen omgekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. De aanvallen zijn een reactie op beschietingen door islamitische opstandelingen. Die vuurden gisteren mortiergranaten af op het centrum van Damascus. Daarbij vielen 21 doden. Het lijkt erop dat inwoners van de Oekraïnse stad Debaltsevo de stad kunnen verlaten. Er zijn berichten dat tientallen bussen op weg zijn naar Debaltsevo om inwoners weg te brengen via een speciale corridor. De pro-Russische separatisten stelden een tijdelijk bestand voor en het regeringsleger heeft daarmee ingestemd. Het staakt het vuren werd bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande aan Kiev. Zij praten later vandaag in Moskou ook met president Poetin. Het aantal verkeersslachtoffers moet snel omlaag en daarom moet de snelheid van automobilisten strenger worden gecontroleerd. Ook moeten wegen anders worden ingericht, vinden de ANWB en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De organisaties zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen. Anders haalt minister Schult van Verkeer niet de doelstelling om in 2020 het aantal verkeersslachtoffers drastisch te hebben verminderd. Het weer droog en zonnig. Het wordt 0 tot plus 3 graden. Maar door de noordoostenwind kan het wel aanvoelen als min 5 graden. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw. In het weekend wat warmer en meer kans op regen. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15 Rotterdam-Europoort. Vanwege een spoedreparatie is de rijbaan dicht bij Spijkenisse.